Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental in de Turkse stad Izmir na een aardbeving in de Egeïsche Zee is opgelopen naar 21. Meer dan 800 mensen raakten gewond, van wie er 25 in zorgelijke toestand op de intensive care liggen. Duizenden reddingswerkers zoeken in de resten van ingestorte gebouwen in Izmir nog altijd naar overlevenden van de aardbeving. Turkse media melden dat twee kinderen vannacht onder het puin vandaan zijn gehaald. De aardbeving had een kracht van 6,7 en maakte ook op het nabijgelegen Griekse eiland Samos twee dodelijke slachtoffers. Reclamemaker Giep Fransen is overleden. Franse wordt gezien als de Nestor van de Nederlandse reclamewereld. Begin jaren 60 richtte hij met twee anderen FHV op... dat al snel het toonaangevende bureau in het land werd. Ze deden de campagnes van grote bedrijven als Albert Heijn en Heineken. Het bedrijf was zo dominant dat het de bijnaam het ministerie van reclame had. Na zijn vertrek bij FHV werd Franse bijzonder hoogleraar commerciële communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Giep Franse was 88 jaar. De Franse politie heeft opnieuw een mogelijke handlanger gearresteerd van de man die donderdag in een kerk in Nice drie mensen doodstak. Het is een 35-jarige man die een dag voor de aanslag contact zou hebben gehad met de dader. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Eerder op de dag werd al een 47-jarige man aangehouden, ook vanwege contact met de dader. De Britse premier Johnson overweegt om zijn land opnieuw een lockdown op te leggen... om het aantal nieuwe coronabesmettingen terug te dringen. Dat schrijft de Times. Volgens die krant zou een nieuwe lockdown betekenen... dat alleen onderwijsinstellingen en essentiële winkels... als supermarkten en apotheken open mogen blijven. Een definitieve besluit over de nieuwe maatregel is nog niet genomen. Naar verwachting geeft Johnson maandag een persconferentie. Het weer. Het is droog met minima boven de 10 graden. Overdag zonnige periode met zo'n 16 graden is het zeer zacht. Blijft stevig waaien uit het zuidwesten en smiddags gaat het weer regenen.